Michel Koenen met het NOS-journaal. Duitsland en Luxemburg hebben het reisadvies voor China aangepast vanwege corona. Niet-essentiële reizen worden nu afgeraden. In Nederland past het advies vooralsnog niet aan. Wel worden reizigers gewaarschuwd dat ze er rekening mee moeten houden...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 als opslag voor troepen en tanks in de mijnen daar. Dat zegt de baas van het huurlingenleger, Yevgeny Prigozhin. volgens hem zijn de mijnen als het ware een netwerk van ondergrondse steden... waar je veel mensen kwijt kunt en zelfs met tanks rijden. En in Staphorst is vanavond een aanrijding geweest tussen een trein en een tractor. Dat gebeurde op een spoorwegovergang. Niemand raakte gewond. Er is te veel schade aan de trekker en de intercitytrein van de NS. Het weer, er trekken nog wat buien over.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 to out. DJ Malzo. I'm stepping into my grave. I got more weed than money. Desperation is at my door. But your warm and loving touch heals the pain and fills my cup. Takes my concentration off this inner wall. That's what I'm needing for. You got the love, got all the love in my times of tribulation. Come on now, let me tell you something. That you're more than my foundation. When times are rough, I've had enough to hit the roof.